Het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. In de belegerde Syrische stad Madaya zijn in een maand tijd 32 mensen de hongerdood gestorven. Dat vertelden plaatselijke artsen aan VN-medewerkers die toegang kregen tot de stad. Madaya is in handen van rebellen en wordt al maanden belegerd door troepen van president Assad. Die hebben alle wegen naar de stad afgesloten om de rebellen uit te hongeren. Ook de burgerbevolking is daarvan slachtoffer geworden. De VN en andere organisaties kregen deze week toestemming om voedsel en geneesmiddelen naar Madaya te brengen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam eist tot vijf jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten die naar Syrië wilden reizen om zich aan te sluiten bij IS. Twee verdachten erkennen dat ze naar Syrië wilden, maar ze zeggen dat ze daar weeskinderen wilden gaan helpen of een transportbedrijf wilden beginnen. Alleen is daar in het dossier volgens de officier niets over te vinden. De verdachten zijn volgens het OM intensief gevolgd door terrorismebestrijders. Telefoons zijn afgetapt en in een auto was afluisterapparatuur geplaatst. Alle gesprekken gingen volgens het OM over het uitreizen naar Syrië... en wat ze moesten meenemen om mee te kunnen doen aan de gewapende strijd. Ton Heerts stopt komende zomer als voorzitter van de FNV. Hij zegt dat zijn taak erop zit en dat hij er een rotsvast vertrouwen in heeft... dat de FNV nu klaar is voor de toekomst. Heerts was vier jaar voorzitter van de FNV. In 2012 volgde hij Agnes Jongerius op als voorzitter van de grootste vakcentrale. Onder zijn leiding fuseerden de grote vakbonden binnen de FNV... zoals de Abfacabo, Bondgenoten en Bouw tot één vakbond. In Frankrijk zijn zes mensen met spoed opgenomen in een ziekenhuis... nadat ze hadden meegedaan aan een proef met een nieuwe pijnstiller. Een van de patiënten is volgens Franse media klinisch dood. De proef was in een privékliniek in Rennes... Hoofdbestanddeel van het middel is cannabis. De kliniek heeft meteen alle proeven met het middel stopgezet. Het weer in het westen, midden en zuiden regen, soms natte sneeuw. In Limburg kans op sneeuw. Ongeveer 5 graden is het. Vanavond minder buien. Morgen wel weer buien met sneeuw en natte sneeuw bij maxima tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 En dan moeten we natuurlijk een klein beetje aandacht aan besteden. Dus welkom bij een uh, sneeuwseditie van de Your Breakdown hier op eh, CFM Zandvoort. 26e jaargang, aflevering 3 van 15 januari. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Dus ik dacht, ik moet even een ander introotje maken. En dat is gelukt. Nou, hopen dat het eh, nog meer gaat sneeuwen. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. 26e jaargang, aflevering 3 van alweer eh, vrijdag 15 januari. Deze week hebben we 12 stijgers, 12 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Betekent dat we weer 40 mooie platen voor je hebben klaarstaan op een rijtje. Maar ik ga ze niet allemaal draaien. Hey, de drie nieuwe binnenkomers, Justin Bieber, Duke Dumont en eh, hoe kan het ook anders, David Bowie. Daar kunnen we niet omheen. Betekent ook dat er eh, drie mensen uit de lijst zijn verdwenen. Calvin Harris eh, met How Deep Is Your Love na 24 weken. En Martin Solveig met GTA na 31 weken uit de lijst verdwenen. En The Weeknd met Can't Feel My Face na 23 uit de weken uit de lijst verdwenen. Maar dus drie mooie artiesten daarvoor terug. Snelste stijger eh, van deze week, dat is een eh, gedeelde plaats. Tussen Eva Simons en eh, Heaven met allebei zeven plaatsen gestegen. En het ergste is, er is er eentje gedaald, maar liefst 14 plaatsen. En ik denk dat er meerdere mensen in de studio niet blij mee zijn. Dat is Justin Bieber namelijk met What Do You Mean. 14 plaatsen gedaald deze week. Hij zo direct Gaan we ons opmaken voor de top 40 van deze week. Even voor de klok van eh, kwart voor vijf zou je de top 3 van eh, deze week horen. We zullen nog eh, de top 40 van Nederland gaan behandelen... en kijken of er nog een beetje artiesteninformatie is. Tegenover me zit niemand minder dan Sander Leijsje. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je van de Postcode Loterij? Nee. Oh, dat dacht ik even. Althans, dat hoopte ik even. Hé, hey, maar hoe is het, Sander? Ja, goed. Ja? Ja. Wat heb je gedaan deze week? Uh, druk met school bezig geweest. Ja, kan je daar druk mee zijn? Ja. Oh, sinds wanneer? Ja, sinds ik zelf lesgeef. Oh. Ja, in, in de weet niet kunnen of? Nee, in eh, reanimatie. Reanimatie, dat is uh, tong erin en gaan, hè? Nou, was het maar zo. Nou, zoiets, ja. Een Moet ik ook nog eens een keer doen. oh nee, die heb ik al gehad. <laughs> nou, misschien een keertje goed voor de luisteraars. Uh, hoe doe je dat? Nou, 30 borstcompressies twee keer beademen. Oké. En dan weer hard wegrennen of zo? Nee, en dan gewoon weer 30 borstcompressies, twee keer banen met 30 borstcompressies. En wanneer mag je stoppen? Eh, wanneer professionele hulpverlening je overneemt. Ah, en wanneer begin je ermee? Zodra je hebt geconstateerd dat iemand geen hartslag meer heeft. Of niet meer ademt. Of niet meer ademt. Dus als hij niet ademt, heeft hij ook geen hartslag. Oh nee, als hij geen hartslag heeft, ademt hij sowieso niet. Dat was hem toch? Ja, nee, oké, dat gaat goed. hey, top, eh, terug naar de top 40. Uh, eh, jij gaat zo direct eh, de kleine resumes weer voor mij vertellen, hoop ik. Dat ga ik zeker weten weten. Ik heb geen lijst voor je, dus je doet maar lekker uit je hoofd. Goed opletten. hey, dit is de top 3 van vorige week. Zo zag hij eruit. Ehm, mocht je dat niet meer weten. Nummer 3.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 20 weken in de lijst. Vorige week nog op een 34e eh, plek. Maar deze week dus de rode dragen. Marten Solveig samen met eh, Sam White. Met Plus One. Volgende plaat die op 39 eh, te vinden is, is een roodharige dame. Ondertussen alweer 20 weken in de lijst. De hoogste positie voor deze dame was een nummer 5. Vorige week op 36 en heb ik het natuurlijk over Jet Glynn deze dame die eh, stond vaker in de lijst. Je hebt eh, volgens mij met drie nummers in totaal erin gestaan. Deze week maar met eh, twee nummers. Eentje nog op nummer 16. De Euro Breakdown. Maar nu dus op 39, Jazz Glynn. Don't be so hard on yourself. But wounds when tears dry cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. necessity. I feel like I've been missing. It's one knows. So don't be so hard on yourself now. I know I'm Yes, Glynn met Don't Be So Hard on Yourself op eh, nummer 39. Maurice Mulder. En eh, we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer die we op 38 eh, gaan vinden. En eigenlijk hoef ik niet veel meer over deze man te zeggen. Want ehm, ik heb al iedere week de item... wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Nou, dit is er aan de hand. Hij is nieuw binnengekomen in de lijst met een nieuwe single van hem. Op een 38e positie op 4 eh, december, eh, jongsleden, heeft eh, Justin Bieber een top 40 record... een Nederlands top 40 record op zijn naam... door tegelijkertijd met drie hits in de top 5 te gaan staan. En ook evenaart hij daarmee de prestaties van de Beatles in 1965... Bruce Springsteen, Springsteen, moet wel goed zeggen natuurlijk, in 1985... En Sandra van Nieuwland in 2012, die stonden allemaal eh, eerder met de drie gelijktijdige hits in de top 10. Maar nou, staat dus met drie uh, eh, tegelijkertijdige hits in de top 5. Hij kan het wel. Op zich uh, was toen een tijdje geleden die wedstrijd tussen One Direction en Justin Bieber. Want ze kwamen allebei tegelijkertijd met het album uit. Maar ik denk toch echt wel dat deze Bieber heeft gewonnen. Op 38 dus Justin Bieber nieuw binnengekomen met Children. Look at all the children we can change. What about a vision? Be a visionary for a change. We're the generation who's gonna be the one to fight for it. We're the inspiration. Do you believe enough to die for it? Die for it, die for it. Who's got the heart? Who's got it?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 37 van deze week Avicii met eh, Broken Arrows. Vijf weken pas eh, in de lijst en alweer uh, gezakt van de 35 naar 37 toe. Hey, de nummer 36 van deze week slaan we even over. Wie dat is, dat hoor je zo direct van Sander. Maar wij gaan naar de nummer 35 toe. De nieuwe, tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En deze beste man die komt uit Engeland, uit het Verenigd Koninkrijk om precies te zijn. En zijn naam is Adam Diamond. En uh, Adam Diamond begint eh, aan de hand van producer Switch... die we wel kennen van eh, MIA en Beyoncé. En als Duke Dumont, dat is zijn artiestennaam... maakt hij verschillende remixen... waarbij de veer van Lily Allen de bekendste is. Nou, op 31 maart 2013 brengt hij de single Need You 100% uit... waarop ook AME te horen is. Nou, de single die staat 11 weken lang in de Nederlandse top 40... en die bereikt dan de 18e plaats. Ja, in 2014 kondigde Mond aan dat er een eh, compleet album in de maak is. En eh, na I Got You samen met Jack Jones eh, blijft die, steken, die plaat blijft steken in de tipperaden. Komt er een nieuwe single aan, Won't Look Back. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over zijn andere nieuwe single die nou ondertussen een maand geleden is uitgekomen. En dat is Ocean Drive. En als ik zo naar die single luister, dan is het een beetje, ja... De ethisch in een nieuw jasje, al zeg ik het zelf. Op nummer 35 dus, nieuw binnengekomen Duke Dumont met Ocean Drive. naar deze plaat eh, luister... dan eh, denk ik me in dat ik in zo'n ouderwetse 60s eh, auto eigenlijk... over de boulevard aan het cruisen ben. Eén hand uit het raam, peukie erbij, één hand op het stuur. Ocean Drive is dit, nieuw binnengekomen van Duke Dumont op 35. En van uh, ja, een beetje nostalgische synthesizer geluiden gaan we naar de hedendaagse geluiden. Naar de Nederlander Jay Hardway. Vorige week nieuw binnengekomen. Deze week op een eh, nummer 32 met Electric Elephants. En eh, waarschijnlijk was het weer een eh, samenwerking met Hardwell. Maar dit is Jay Hardway. deze week op 32. Eh, met zijn eh, nieuwste single en eigenlijk eh, eerste echte solo single Electric Elephants. Vorige week nieuw binnengekomen op een 37e plek. Maar nu dus vijf plaatsen gestegen. we slaan de 31 even over, daar straks meer over. Maar we gaan meteen door met de nummer 31. En dat is een heerlijk prachtig nummer van Matt Simons. Catch and Release. Ondertussen alweer eh, acht weken in de lijst. En eh, deze week blijven we hangen op een eh, dertigste plek met Simons. There's a place I go to When no one knows me It's not long.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 En heeft hij tegenwoordig eh, van dit nummer een eh, mooie remix gemaakt... samen met eh, Deep End en dat is ook in Nederland. En dan wil ik een klein stukje van laten horen even. Zo ben ik dan ook wel weer, als hij het doet. En deze versie in de Deep End remix... die is, kan ik alvast verklappen, nieuw binnengekomen deze week... in de Nederlandse top 40. Ik vind wel een mooie versie ervan. Dat hebben ze goed gedaan. Nou goed, in ieder geval eh, zover eh, met Simons dus. De favoriete land van met Simons is Nederland. En je hoort het al aan het eh, deuntje. Het is tijd voor eh, niemand minder dan Sander. Al 27 weken in de lijst op nummer 40. Martin Solveig featuring Sam White met Plus One. En op nummer 39 op 20 weken in de lijst Jess Flynn met Don't Be So Hard On Yourself. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 38 is Justin Bieber met Children. En al 5 weken in de lijst op nummer 37 Avicii met Broken Arrows. Oh, op nummer 36 Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 35 Dirk de Month met Ocean Drive. Al twee weken in de lijst op nummer 34. Vorige week stond hij op 33. Hoogste notering 33. The Weekend met The Night. En op nummer 33 hebben we Zara Larsen featuring Mnek Never Forget You. Ja, over Zara Larsen gesproken. Die heb jij vorige week vrijdag volgens mij bij de Voice op televisie gezien, of niet? Dat klopt. Ja, verschrikkelijk. En toen was ze ook jarig. Ja, verschrikkelijk. Je kan beter in de studio zingen als live. Ja. Maar ja, wat wil je? 18 jaar uit Zweden. Uh, mond vol uh, ijzerhandel. Dus eh, het is een vergeven, ja. zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, eh, ze doet het goed in de Europese top 40, al, zeg ik het zelf. Ja. Ja, nou sorry, dat was hem even. En, en op twee weken in de lijst nummer 32, Jay Hardway met Electric Elephant. En op nummer 31,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 Twee weken in de lijst. Lekker blijven zitten op 29. Sigala, Sweet Lovin'. She gonna do Mulder. X Ambassadors met Renegades op 28. Eh, Vorige week nieuw binnengekomen. Op een 32e eh, plek. En eh, het is een ja, gebruik voor een televisiecommercial. Hè? Daardoor is hij zo bekend en daardoor is hij zo opgepakt nu in Europa. Eigenlijk zijn het best wel onbekende artiesten, de X Ambassadors. Maar zelfs in de Nederlandse top 40 staat deze plaat. Hey, snel door met de nummer 27 van deze week. Haley Steinfeld. met Love Myself. voor degene die nou naar uh, eh, cfm-live.nl zitten te kijken. Sander, hou hem even omhoog. Per op. Een mooie tas. Eh, inclusief inhoud. Startbord is, uh, wat zullen we doen? Duizend? Zit er allemaal in? Oh, verdamme groen uitgeslagen brood en dat soort dingen. Dat giet er allemaal niet op. is ah, weer eens een keer wat blijven staan in de studio. Is dit keer geen blik met uh, spersiebonen. Is er wel gewoon een tas vol met boterhammen. Nou ja, de, de rechtmatige eigenaar zal hem wel komen ophalen, denk ik toch? Dat denk ik wel. Ja, dat zal er wel. Hey, eh, dat was uh, eh, X-Ambassadors hoorde je op eh, nummer 28 met Renegades. En daarvoor Haley Steinfield met Love Myself. Voordat het eerste uur is afgelopen... gaan we nog even luisteren naar de nummer 22. Ondertussen staat de nummer 22 alweer 15 weken lang in de lijst. En dus deze week blijven zitten. En heb ik het over Avicii voor a Better Day.

伤。 positie deze week op 22 eh, voor A eh, Better Day. Heerlijk blijven zitten. Hey, wij gaan eh, snel de nummer 21 draaien van deze week. Het is meteen de laatste nummer van het eerste uur. En die is in handen van Heaven. Ondertussen twee weken in de lijst. Vorige week op 28 binnengekomen. Heaven, finding out more.